De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn geweest en ze praat ook nog met vicevoorzitter Cenk Willink van de Raad van State is na verkiezingen gebruikelijk dat de koningin deze drie mensen spreekt. Ze overlegt met hen over de uitslag en zijn stappen die genomen moeten worden om te komen tot een nieuw kabinet. Morgen gaan de fractievoorzitters naar de koningin. Het agentschap Telecom heeft T-Mobile een boete opgelegd van 5 miljoen euro. Het bedrijf maakt te weinig gebruik van UMTS-frequenties, bedoeld voor snel mobiel internet. T-Mobile nam drie jaar geleden Orange over en kreeg zo een tweede licentie voor UMTS in handen... Het bedrijf moet nu alle frequenties van de twee netwerken gebruiken, maar de UMTS-frequenties van het overgenomen Orange worden volgens het agentschap te weinig gebruikt. T-Mobile benadrukt dat de kwestie niets te maken heeft met de vele klachten van klanten over het trage mobiele internet. Een Amerikaans meisje van 16 dat bezig is aan een zeiltocht rond de wereld wordt vermist. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC zijn de begeleiders van Abby Sunderland het contact met haar kwijtgeraakt. Het meisje zou twee lichtkogels hebben afgestoken om aan te geven dat ze in de problemen zit. Ze is nu op de Indische Oceaan in de buurt van Madagaskar. Bij het laatste contact via een satelliettelefoon zei ze dat ze last had van harde wind en motorproblemen. Ze beloofde snel terug te bellen, maar daarna is niets meer van haar vernomen. Het Amerikaanse meisje van 16 wil de jongste zeiler ooit worden die een tocht rond de wereld maakt. Het weer bewolkt en regenbuien. Vannacht nog pittige buien in het oosten van het land, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 16.